Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt nu toch echt voorbij met huisartsenketen Comet. Het bedrijf gaat deze week faillissement aanvragen. Comet ligt al lange tijd onder vuur. Zo stopten alle zorgverzekeraars deze week de samenwerking... omdat de kwaliteit van de zorg niet goed genoeg is. En daar zijn deze patiënten het mee eens. Ik ben diabetes en de diabetesbehandelaarster die is weggelopen. Want die kregen niet betaald. Was het verhaal dan bel ik gewoon gelijk 112. Want dan eh, hoef, dan hoef je niet naar de huisarts, want die kun je toch niet bereiken. Hele schrijnende verhalen van mensen die geen huisarts hebben... die er met huilende baby's staan, die geholpen willen worden... maar niet geholpen kunnen worden of worden. Ja, het is echt heel erg. Omdat de verzekeraars de samenwerking stopten... kreeg Comet geen geld meer en dus moet het bedrijf stoppen. 49 miljoen Fransen mogen vandaag hun stem uitbrengen voor de parlementsverkiezingen. Sinds 8 uur vanochtend zijn de stemlokalen open. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen gaat voorlopig in de peilingen voorop... en zou de verkiezingen wel eens kunnen winnen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Bordeaux. Ik sprak hier in de stad veel kiezers die juist komen stemmen om dat te voorkomen. Maar in, in de dorpen waar ik de afgelopen dagen veel kiezers sprak... daar zijn heel veel mensen die deze partij nu wel eens een kans willen geven... te laten zien of ze inderdaad al die beloftes over eh, koopkracht, eh, veiligheid... en eh, de Fransen opeenzetten, of ze die kunnen gaan waarmaken zou de eerste keer ooit zijn dat een radicaal rechtse partij in Frankrijk de meeste stemmen krijgt bij de parlementsverkiezingen. Groot protest gisteren in Malaga. In die Zuid-Spaanse plaats zijn ze helemaal klaar met het massatoerisme... waardoor een groot deel van de woonhuizen nu bestemd is voor vakantiegangers. Voor inwoners van Malaga is daardoor bijna geen huis meer te koop. De rent has increased uh, incredibly, uh, it's, it's, crazy. And uh, we can't afford, like with a decent salary, people here in Malaga can't actually afford to get to the end of the month.